van de Putten met het NOS-journaal. Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechter... over het terughalen van IS-kinderen. Die bepaalde gisteren dat Nederland zich moet inspannen... om 56 kinderen zo snel mogelijk op te halen uit detentiekampen in Syrië. Hun moeders hebben geen recht op repatriëring... maar als de autoriteiten daar de kinderen alleen samen met hun moeders laten gaan... moet Nederland die ook ophalen. De minister Grapperhaus en Blok schrijven aan de Tweede Kamer dat de uitspraak vragen oproept die ze zo snel mogelijk aan een hogere rechter willen voorleggen. Het kabinet slaagt er niet in om nog voor morgen informatie naar de Tweede Kamer te sturen over wie precies wat wist over het bombardement in 2015 op de Iraakse plaats Hawija. Bij een Nederlandse luchtaanval vielen destijds zeker 70 burgerslachtoffers. Minister Beideveld noemde het vorige week in de Tweede Kamer aannemelijk... dat ook andere ministeries dan Defensie op de hoogte waren gebracht van het incident. Waaronder het departement van premier Rutte. Dat ligt politiek gevoelig. Premier Rutte zei vorige week dat hij zich niet kon herinneren... dat zijn ambtenaren hem verteld hadden over de burgerdoden. Op wijn en andere producten uit de bezette gebieden mag niet langer staan dat ze uit Israël komen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Als het product afkomstig is uit een nederzetting moet dat op het etiket staan. Anders kunnen consumenten worden misleid, zegt de hoogste EU-rechter. Volgens het Hof moeten consumenten bij hun aankopen goed doordachte keuzes kunnen maken. Ook met aandacht voor ethische aspecten en respect voor het internationaal recht. Wijnboeren en ook de Israëlische regering zijn tegen aparte etiketten voor producten uit de nederzettingen. Volgens Israël is het Europese beleid oneerlijk en discriminerend. Het weer nog, buien, vooral in de kustgebieden met hagel, onweer en windstoten. Er is ook wat zon en vrij veel wind en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen buien, nu en dan zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn flinke problemen bij Amsterdam door een ongeluk. Op de A10 aan de noordkant van Amsterdam staat het vast tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. De vertraging is 25 minuten. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A8 richting Zaandam afgesloten. Keren kan bij de afrit Landsmeer, afrit 17. Door dit ongeluk staat het ook vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10.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 out, y'all. Nothing like the rain. There's nothing like the rain, nothing like the rain to come and wash away, away the pain. Tú eres una champion, rampa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal tú lo bates como la vena de abuela.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 You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke, and we shared a smoke or five? said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. Let's take a I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning.